Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong die de opening van de Olympische Spelen in Pyeongchang bijwoonde. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau was Kim Jong-un onder de indruk van de oprechte pogingen van Zuid-Korea om van het Noord-Koreaanse bezoek een succes te maken. De delegatie werd geleid door de zus van de dictator, Kim Jo-jong. Zij heeft namens haar broer de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd voor een tegenbezoek. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft van zijn eigen partij ANC 48 uur de tijd gekregen om op te stappen, bij het staatsomroep SABC. Doet hij dat niet, dan wordt Zuma uit zijn functie ontheven. De top van de regeringspartij vergaderde afgelopen dag acht uur over het lot van de 75-jarige president, die al langer onder vuur ligt vanwege corruptie. Een gebouw van de Hogeschool Rotterdam blijft nog zeker een jaar gesloten vanwege zorgen over de brandveiligheid. De school moet nog beslissen of het pand wordt verbouwd of gesloopt. De Hogeschool onderzocht het gebouw na de brand in de Londense Grenfell Tower, waarbij 71 doden vielen. Bij die brand verspreidde het vuur zich via de gevelplaten aan de buitenkant. Ook op het schoolgebouw in Rotterdam bleken de gevelplaten niet brandveilig. Single Naas en rapper Ronnie Flex zijn beiden twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison Popprijzen. Naas kreeg een Edison voor beste nieuwkomer en voor beste videoclip. Ronnie Flex voor beste album en beste hiphopplaat. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed een Edison gewonnen in de nieuwe categorie Beste Nederlandstalige Productie. Verder kreeg rapper Extins een oeuvre award en ook onder andere Chef Special, Direct en Thomas Azier vielen in de prijzen. Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen en lokaal kan het ook glad worden. Overdag aardig wat zon, in het zuidwesten wel kans op wat neerslag en ongeveer 5 graden.